Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In bijna het hele land rijden vandaag geen NS-treinen omdat het personeel staakt. Alleen tussen Amsterdam en Schiphol rijden in beide richtingen sprinters. Het is een staking van het personeel in Midden-Nederland... maar die heeft voor het hele land gevolgen... omdat de regio rond Utrecht een spil is in het spoornet. Vakbond FNV vindt de geboden loonsverhoging van ruim 2,5% op jaarbasis te laag... waarna de onderhandelingen vastliepen. Rusland heeft verspreid over Oekraïne luchtaanvallen uitgevoerd met raketten en drones. Ook de hoofdstad Kiev lag onder vuur. In verschillende delen van de stad brak brand uit. De burgemeester meldt vier doden. De aanvallen volgen op een grote droneaanval op Russische luchtmachtbasis afgelopen zondag. De Russische president Poetin kondigde toen aan met vergelding te komen. De Amerikaanse president Trump en zijn voormalig bondgenoot Elon Musk liggen op ramkoers. Musk nam vorige week afscheid als Trumps adviseur... en levert sinds die tijd kritiek op de president. Trump noemt hem techmiljardair irritant en doorgedraaid... en schrijft dat hij de contracten tussen de overheid en de bedrijven van Musk wil intrekken. Musk schreef dat Trump zonder hem de verkiezingen nooit had gewonnen. Oudleider van D66 Alexander Pechtold wordt de nieuwe burgemeester van zijn geboorteplaats Delft. De gemeenteraad heeft hem bij het kabinet voorgedragen tot is sinds 2019 directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Daarvoor was hij onder meer partijvoorzitter van D66, burgemeester van Wageningen en minister van Binnenlandse Zaken. Alpdu 6 heeft dit jaar ruim 19 miljoen euro opgeleverd voor KWF-kankerbestrijding. Dat is het hoogste bedrag in de afgelopen 10 jaar. De definitieve opbrengst wordt in oktober bekend... omdat deelnemers ook na hun deelname nog geld kunnen ophalen. Meer dan 5000 mensen beklommen Alp S de afgelopen dagen. Het weer vanochtend op een lokale bui na droog. Vanmiddag weer buien met in het oosten een kleine kans op onweer.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 too Now I sit the night around her And I hope she'll be okay I just pray someone will find her And guide her on her way Cause I'm leaving on the winding in, By soon I'm out of sight But you'll Though I'm just tell her that I love her.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 omdat die regio de spil is in het spoornet. Rusland heeft in Oekraïne luchtaanvallen uitgevoerd met raketten en drones, ook in de hoofdstad Kiev. De burgemeester meldt vier doden... De aanvallen volgen op een droneaanval op Russische luchtmachtbasis afgelopen zondag. De Amerikaanse president Trump en Elon Musk liggen op ramkoers. Musk nam vorige week afscheid als Trumps adviseur... en levert sinds die tijd kritiek op de president. Trump noemt de techmiljardair irritant en doorgedraaid. Musk schreef dat Trump zonder hem de verkiezingen nooit had gewonnen.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 En ik seconde waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Hoor je de stad, mijn hemelse verslaving? Voel je de adem tussen de schemer en de avond? Verdwaal ik elke keer in de stem van de zee.